Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege kans op sneeuw geldt voor het grootste gedeelte van het land tot in de ochtend code geel. Het kan plaatselijk glad worden door winterse buien of bevriezing. Behalve op de Wadden, Zeeland en Zuid-Holland. Aan het begin van de nacht was de Vlaaken-tunnel op de A58 in Zeeland... een uur lang dicht na meerdere ongevallen door het winterse weer. En ook op andere plekken in de provincie waren er problemen door de gladheid. Gisteravond sneeuwde het vooral in het zuiden. Het militaire regime in Mali heeft de premier en zijn regering ontslagen. Dat gebeurde nadat hij kritiek had geleverd op de beloofde verkiezingen die maar uitblijven. De junta beloofde drie jaar geleden na de militaire staatsgreep... dat er voor maart dit jaar nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden. Maar die zijn er dus nog altijd niet geweest. De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra... is door aankomend president Trump aangewezen om ambassadeur te worden in Canada... Hoekstra werd geboren in Groningen, maar emigreerde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar de VS. Tussen 2018 en 2021 was hij ambassadeur in Nederland. Voor die benoeming kwam hij onder vuur te liggen... omdat hij uitspraken ontkende waarin hij zei dat er in Nederland no-go-zones zouden zijn... en dat auto's en politici in brand zouden worden gestoken. Later bood hij voor die uitspraken excuses aan. Op IJsland is voor de zevende keer dit jaar een vulkaan uitgebarsten... niet ver van de hoofdstad Reykjavik. Verschillende dorpen in de buurt zijn geëvacueerd... en gasten van het bekende thermaalbad Blue Lagoon moesten weg. Het vliegverkeer heeft voorlopig geen last van de uitbarsting van de vulkaan. Het weer, er trekken dus buien met winterse neerslag over. Plaatselijk kan het tijdelijk wit en glad worden. Na buien koelt het lokaal af tot rond het vriespunt. Overdag zijn de meeste buien voor het noorden in de rest van het land geregeld zon 3 tot 6 graden. Vrijdag trekken er opnieuw buien over het land en is het vrij koud. Vanaf zaterdag wordt het een stuk zachter.